Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De vaccins van Janssen blijven voorlopig op de plank liggen. Het is nogal last minute, want morgen zouden de eerste Janssen prikken al gezet worden. Dat vertelt verslaggever Lars Geerts. Ja, dat betekent dat ze in ieder geval morgen geen prik krijgen. Dat gaat om 35.000 mensen in de ziekenhuizen die directe covid-patiëntenzorg doen. En later zou het ook gaan om 35.000 mensen die onder meer in de geestelijke gezondheidszorg werken. Zij moeten dus wachten. Het bedrijf achter het vaccin heeft landen gevraagd om de flesjes nog niet te gebruiken... nadat in Amerika een paar mensen na hun prik ernstige tromboseklachten kregen. En verkeersminister van Nieuwenhuizen maakt zich zorgen over de rijkunsten van mensen die net hun rijbewijs hebben gehaald. Ze heeft het laten uitzoeken. We zien bijvoorbeeld dat eh, jongeren, eh, onder de 24 heb ik het dan over, een vijf keer grotere kans hebben om eh, een verkeersongeval te krijgen. Nou, dat vind ik echt serieuze cijfers. Volgens haar ligt de focus tijdens rijlessen vaak te veel op het halen van het roze pasje en te weinig op echt leren rijden. Wat haar betreft worden de eisen daarom strenger. En een verdediger van voetbalclub Slavia Praag zit de komende tien potjes thuis op de bank voor de tv. André Koedela is geschorst omdat hij in een Europa League wedstrijd racistische dingen heeft gezegd tegen een speler van de tegenstander. Hij mist meerdere Europese wedstrijden van zijn club en mag niet meedoen aan het EK. En sinds corona is het op straat nou niet bepaald gezelliger geworden. De demonstraties tegen de coronamaatregelen gaan er veel heftiger aan toe dan eerdere protesten. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Zo moesten ME'ers sinds vorig jaar zomer al tientallen keren in actie komen... terwijl dat voor die tijd op één hand te tellen was. Ook online gaat het er harder aan toe tegen journalisten, ministers en agenten bijvoorbeeld. Mensen proberen te kijken waar woont iemand, een journalist of een politieman... en dan de focus op thuis te zetten. Dat zijn onacceptabele neigingen om mensen die belangrijk zijn voor onze samenleving... bescherming of openheid eigenlijk in hun privéomgeving te benaderen. En je krijgt het weer nog vanavond en ook morgenochtend trekken er wat buien over het land. Misschien met hagel, maar dat zijn voorlopig ook de laatste buien. Morgenmiddag wordt het droog en is het een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat nog een korte file op de A7 van Zaanstad naar Horen bij Weidewormer. Je hebt daar nog vijf minuten op onthoud. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A10, althans op de oprit naar de A10 bij Amsterdam-Geuzenveld.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 you know Ik ga tell you who Slaughter is. Eh, even naar zessen, goedenavond uh, Zandvoort en omstreken. Leuk dat je weer luistert naar CFM op de kabel, in de ether of via het World Wide Web. Blijft altijd leuk om te zeggen. Welkom, leuk dat je er weer bent. Het is woensdag, het is 14 april. En het is dus even na 6, tijd voor de live programmering hier eh, op CFM. Het programma Gasduinen, aflevering 9. Mijn naam is Rob Benoni. Tot 8 uur vanavond ben ik bij je met de allermooiste en de allerfijnste muziek. Wat gaan we allemaal doen? Nou, laat ik beginnen om iedereen natuurlijk alvast een eet smakelijk te wensen. Daarnaast straks de rip of the record. Aan welke plaat dankt de top 40 hit zijn succes. En natuurlijk een hoop muziek, want daar gaat het hele programma om. Grasduinen terwijl door 60 jaar soul, jazz en funk. Uh, drukprogramma, wie komen er allemaal langs? Eens even kijken. Eh, in de tweede uur onder andere Chic, Amy Winehouse... de onvervaste ska van Toots and the Metals. En in het eerste uur Michael Franks. En op de Hammond straks tegen het einde van het eerste uur Jimmy McGriff. Eh, we trapten af met The Hardest Working Man in Show Business, oftewel James Brown, met de titelsong van Slaughter's Big Rip-Off, een onvervalste B-movie uit 1973. Eh, Gevolgd nu door een track van 25 jaar geleden. Toen werkte ik, eh, nou, het was ik eigenlijk net weg hier bij CFM. En net vertrokken naar Jazz Radio. Fort Alamo, daar gaan we naar luisteren. Twee uur grasduinen. We gaan beginnen. Leuk dat je erbij bent. donc la disgrâce. Où sont les chevaux Mon ami Pégase et la belle aux eaux. Oh, je n'ai plus de visage. Je reste caché. Caché dans ton ombre. Ton ombre portée. Je suis dans l'espace, un temple de glace. Je n'aime plus rien du tout. Malgré les menaces, comme tout me lasse, je m'en fous, je m'en fous. Si dans tes bontés international, je ne vaux plus le coup. C'est l'adieu aux armes, l'oubli est en place, et alors je m'en fous. redonnez donnez-moi lumière sur ce champ muet. dans l'espace, un temple de glace, je n'aime plus rien du tout. Oh, je m'en fous, je m'en fous. Je vis dans la crasse, je suis dégueulasse. Et alors, le chien de l'espace dans la glace n'aboiera plus. Bye. 75 eh, jaar geworden. Al Green Audio, Mr. Kippenvel himself, Just For Me. En daarvoor eh, Zero Seven. In een onderrondje met eh, José González in Today. Eckhart in the House, het is een Nederlands product van Rieke Elsgeest. Hij is producer, hij is zanger, hij is drummer, hij is theatermaker en hij is acteur. En hij is ook nog eens keer zeer succesvol in binnen- en buitenland met Why Don't You Dance. it stands Please take it off from me. I'm drifting in the past. That's what you see here. It's like Warwick singing by the chair. It means nothing anymore. Cause she's not sitting there. Why don't you kids dance? You can dance forever. In the front yard, it's now and never. Why don't you kids dance on this sunny afternoon? You've got to celebrate it all. That you're not becoming old soon. Please release me. playing, neighbors watching. It's only for a while when you're dancing in the yard. I couldn't help but smile. Why don't you kids dance? Time for changing. You've got to hurry. That's what they say. Why don't you kids dance? Just turn off the TV. Why don't you dance with me? Why don't you dance with me? Ach, zie ons alweer gaan. Het is, eh, we zijn heel langzaam. Het gaat echt heel langzaam. Maar we zijn op weg naar de zomer. En dit vind ik de ultieme zomerplaat. Cabriootje, strandtassen achterin. Surfplankjes eh, op... Oh nee, kan natuurlijk niet op het dak. Ergens uh, weggestouwd. Kinderen bij oma. En op naar het strand. De checkmates hoor je. Cut to see you soon. Tijd voor een uitstapje naar de blues. Gewoon omdat het lekker is. En gewoon omdat het kan. Dat doen we met Nina Simone. Do I Move You. Do I Move You? Are you willing? Do I groove you? Is it thrilling? that pleases me. Are you ready for this action? Does it give you amazes me. When I touch you, do you quiver? shack on the outskirts of New Orleans. We didn't have money for food or rent, to say the least, we were hard pressed. Then Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Mama washed and combed and curled my hair, and she painted my eyes and lips. And then I stepped into my satin dancing dress that was split on the side, clean up to my hips. It was red velvet trim, and it fit me good. And staring back from the looking glass was a woman where a hat, grown kid had stood. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Lord, forgive me for what I do, Please. but if you want out, well, it's up to you. Now don't let me down. Your mom's gonna help you move uptown. Mama, a little bit of perfume on my neck, and she kissed my cheek saw the tears well up in her troubled eyes when she started to speak. She looked at a pitiful shack and then she looked at me and took a ragged breath. Your pa's run off and I'm real sick and the baby's gonna starve to death. She handed me a heart-shaped locket that said to thine own self be true. And I shivered as I watched a roach crawl across the toe of my high heel shoe. It sounded like somebody else that was talking, asking, Mama, what do I do? And just be nice to the gentleman fancy, and they'll be nice to you. Here's your one chance fancy, don't let me down. Here's your one chance fancy, don't let me down. Lord, forgive me for what I do, but if you want out, well, it's up to you. Now get on girl, you better start moving uptown. Well, that was the last time I saw my mother, and I left that rickety shack. Cause the welfare people came and took the baby. Mom died and I ain't been back. But the wheels of fate had started to turn and me there was no way out. And it wasn't very long till I knew exactly what my mom had been talking about. I did what I had to do, but I made myself a solemn vow that I was gonna be a lady someday, though I didn't know when or how. I couldn't see spending the rest of my life with my head hung I might have been born just plain white trash, but fancy was my name. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Here's your one chance, fancy, don't let me down. It wasn't long after a benevolent man took me in off the street. And one week later, I was pouring his tea in a five-room hotel suite. Yes, Well, I've charmed a king, a congressman, and an occasional aristocrat. And I got me a Georgia mansion in an elegant New York townhouse flat, and I ain't done that. there's a lot of self-righteous hypocrites that would call me bad and criticize my mama for turning me out, no matter how little we had. And though I ain't had to worry about nothing for now 15 years, I can still hear the desperation in my poor mama's voice ringing in my ear. Here's your one chance, fancy, don't let me uptown. And I guess she did. locked inside this suit. Your bananas get thrown at me, and mine get thrown at you. Every night we fuss and fight like Arabs and like Jews. I guess love is always just. Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Love is monkey see and monkey do. Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Love is monkey see and monkey do. Do, do, do. Do you want my love, peaches? Or do you want my rage? Or do you merely like to see me shake my is always just Love is monkey see and monkey do That's all it is, peaches Love is monkey see and monkey do Would I lie to you? Love is monkey see and monkey do That's all it is, peaches Love is monkey see and monkey do Monkey Doel, eh, Michael Frax hoorde je. Tijd voor eh, Rip of the Record. Het is eh, tien over half zeven. We zijn een beetje laat, maar dat maakt niet uit. Tijd voor Rip of the Record. Elke week laat ik een sample horen die gebruikt is in een hit uit de top 40. Zoals deze bijvoorbeeld nog steeds te beluisteren is hier in Nederland bij Q Music. En niet alleen gebruikt, maar misschien zelfs wel bepalend is voor het succes. Met dank dus aan een, aan een artiest of uit, aan een aantal artiesten uit het verleden. Zo heb ik je vorige week al eh, laten horen hoe Herbie Hank, of hoe eh, Deluxe Groove in de hart is eh, tot stand gekomen. Dat, was, hij, dat was mede te danken aan een sample van Herbie Hancock. En daarvoor Beyoncé Crazy in Love was een, te danken aan een sample van de Childlights. En nu nog zo één sample. Hij schreef de musical voor een Broadway musical. En niet zomaar een musical, nee. Hij schreef de muziek voor The Age of Aquarius, oftewel Hair. Ongelooflijk succesvol, zowel op toneel als in de hitlijsten. En natuurlijk ook een tijdsbeeld van je welste. Hij schreef daarnaast nog een plaat, Coffee Cold. En dat schreef hij in 1966 eh, en dat werd een hele grote hit in 1999. Luister eerst naar het origineel en daarna naar de hit. En dan is het voor jou al lang duidelijk geworden over wie ik het heb als we over de hit spreken. and deemed inadmissible. While this long arm with the law grabs a mic to shoot the lines first and ask questions later. The death sentences of this live litigator. Close the case tighter than the jaws of a gator. Stenographers are steady logging the jargon that your counselors are barking in hopes of a plea bargain. But when you read back verbatim what they're saying to persuade them, you realize exactly how I play them. I come with the truth, whole truth, and nothing but. Cause the truth hurts just as much as fucking with live will. I prove skill with refills from now until plagiarizing them seeds, get their foes to still. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, house clean. my pool warm, pool warm. just shake smooth leek me niet al te moeilijk, toch? De rip of the record eh, van de eh, afgelopen week. Uh, eh, Geld McDermott, daar begonnen mee. En daar was het oorspronkelijk plaatje van. En die kon je ongeveer één op één leggen op de Handsome Boy Modeling School... die er een dikke hit hadden in, uh, mee hadden in 1999 met het nummer The Truth. Uh, Geld McDermott kwam te overlijden in 2018... maar liet dus een mooi stukje erfenis achter met de muziek die hij componeerde voor de musical Hair. Daarnaast Silk Sonic, Bruno Mars en Anderson Pack Uh, eh, tussenaampjes en het wachten is op een gezamenlijk album. Eh, deze staat gepland voor vraagteken, vraagteken, vraagteken. Want helaas, we weten het nog niet. De release datum is nog niet bekend. Nu, uh, eh, en meester op het Hamilton Orgel, Jimmy McGriff met The Bird. Eh, Jimmy McGriff voor je met eh, The Bird. We sluiten af eh, het eerste uur van Grasduinen met The Undisputed Truth. Smiling Faces, daar ga je naar luisteren. De enige top 40 hit voor de Undisputed Truth. Medegeschreven door iemand die we zo direct nog in de tweede uur terug horen. Namelijk Barrett Strong. Eh, ze zijn zelf nooit echt doorgebroken. Ze zijn altijd een beetje op de achtergrond blijven hangen. Maar ze hebben ons één, één enorme hit gebracht. En dat was Papa was a Rolling Stone. Niet in hun eigen uitvoering, maar natuurlijk wel in de mega-hit uitvoering van de Temptations. We gaan er dus even uit voor het nieuws, het weer en het verkeer. En onze inkomsten tot zo naar de klok van 7. Dan zijn we terug, zoals beloofd net, met Barrett Strong... in het programma Grasduinen en het nummer Money. faces sometimes pretend to be your friend. Smiling faces show no traces of the evil that lurks within.